Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Oekraïense autoriteiten hadden het luchtruim boven Oost-Oekraïne vorig jaar juli moeten sluiten voor de burgerluchtvaart. Dat zei voorzitter Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid bij de presentatie van de vier rapporten over de ramp met de MH17. Op de dag van de crash vlogen 160 vluchten over het conflictgebied, zei hij. Niemand heeft volgens Joustra de risico's onderkend. Volgens de raad staat vast dat het toestel is neergeschoten met een boekraket. De passagiers zijn vrijwel meteen overleden. Uit onderzoek blijkt dat de raket vanuit een gebied van 320 vierkante kilometer in Oost-Oekraïne is afgevuurd. Maar waar vandaan precies is onduidelijk, dat moet nader onderzoek uitwijzen. De raad doet geen uitspraken over de mogelijke daders. Joustra deed als aanbeveling dat staten die verwikkeld zijn in gewapende conflicten... meer moeten doen om de burgerluchtvaart te beschermen. Premier Rutte vindt dat het rapport van de onderzoeksraad veel duidelijkheid heeft gebracht over de oorzaak van de ramp. In een reactie op het rapport zei hij dat hij hoopt dat het onderzoek helpt bij de verwerking. Hij zei dat de onderzoeksraad een enorme hoeveelheid werk heeft verzet. De prioriteit ligt nu bij opsporing van de daders, zei hij. Het rapport levert daar volgens hem een bijdrage aan. Hij wilde niet ingaan op de schuldvraag, daar gaat het OM over, aldus Rutte. Het Openbaar Ministerie in Duitsland begint een onderzoek naar demonstranten van anti-islambeweging Pegida, die gisteren bij een betoging galgen voor bondskanselier Merkel en vicekanselier Gabriel met zich meedroegen. Er is met afschuw gereageerd op de actie. De minister van Familiezaken noemde het volstrekt aan onaanvaardbaar. Pegida-voorman Bakman noemde de ophef overdreven. Volgens hem ging het om een grappig knutselwerk. Het weer, toenemende bewolking, ook hier en daar zon bij een graad of 10. Vanavond en vannacht in het noordwesten buiige regen. In Zuid-Limburg morgenochtend vroeg kans op natte sneeuw.